Het ongeluk gebeurde 8 kilometer van het eiland Paros. Volgens overlevenden waren er ongeveer 80 mensen aan boord van het zeilschip voordat het kap zeiste. Het is het derde ongeluk met een migrantenboot in drie dagen tijd in Griekse wateren. In totaal zijn daarbij zeker 20 mensen omgekomen. Bij een brand op een plezierjacht in kogende zaan is een 56-jarige man omgekomen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht... waar hij is overleden, meldt de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. De brand op het schip brak rond half negen uit. Waarschijnlijk waren één of meer lekkende gasflessen de oorzaak. Het is nog niet duidelijk wat de man op de boot deed. Verschillende Europese landen hebben de afgelopen 24 uur... een record aantal coronabesmettingen geregistreerd. In Italië werden ruim 50.000 nieuwe besmettingen gemeld. Zo'n 6.000 meer dan gisteren. In Frankrijk werden ruim 94.000 besmettingen gemeld. Het hoogste aantal sinds de start van de pandemie. En ook in het Verenigd Koninkrijk blijft het aantal maar stijgen. Daar kwam de teller op ruim 122.000. In Nederland zijn de afgelopen dag ruim 12.500 positieve tests gemeld. En dat zijn er ruim 800 minder dan gisteren. Een onbekende dader heeft een Molotov-cocktail naar het Russische consulaat in de West-Oekraïnse stad Lviv gegooid. Niemand raakte gewond en volgens de Oekraïnse politie is het gebouw ook niet beschadigd geraakt. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een terroristische daad. Het incident komt op een moment van hoge oplopende spanningen tussen de buurlanden. Volgens Oekraïnse en Amerikaanse inlichtingendiensten is Rusland van plan om Oekraïne op korte termijn binnen te vallen, maar het Kremlin ontkent dat. Het weer tot besluiten temperaturen variëren van min 5 in Groningen tot plus 3 in het zuiden. Kan vannacht en morgen glad zijn in het noorden en in het midden van het land. In het zuiden blijft het boven nul, maar er kan wel wat sneeuw vallen morgen.